haren zo blond. Blauwe ogen en een vuurrode mond. Ik dacht wat een schat van de meid. Ik sprak haar een hele tijd. De uren die vlogen voorbij. Totdat ik heel zakjes zei. Liefste en kuste haar mond. En ik mijn grote liefde vond. van deze aard. Je trouw en liefde zijn mij veel waard. Ik wil jou niet ruilen, ja voor geen goud. Want ik weet dat je zoveel van me houdt. Vele jaren die Gingen voorbij. De tijd die je deelde met mij. Geluk en verdriet hadden we samen. Zo zijn we door het leven gegaan. Vaak denk ik nog even terug. Wat gaan de jaren toch ver. Jij bracht altijd zonneschijn. Je blijft toch de mooiste voor mij. Jij bent de mooiste van deze aard. Je trouw en liefde zijn mij veel waard. Ik wil jou niet ruilen, ja voor